Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Taliban hebben de leider van IS gedood... die in 2021 een aantal zelfmoordaanslagen liet plegen op de luchthaven van Kabul. Amerikaanse functionarissen zeggen tegen onder meer de New York Times en CBS... dat de man in de afgelopen weken is omgebracht. Zijn naam is niet bekendgemaakt. De bomaanslagen in augustus 2021 bij de luchthaven... waren kort na de snelle overname van Kabul door de Taliban. Veel inwoners van de Afghaanse hoofdstad probeerden het land via het vliegveld te ontvluchten. Bij de kwamen zeker 170 Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om. Voor de derde keer in een maand tijd dreigt in de Verenigde Staten een bank om te vallen. Het aandeel van de First Republic Bank is op de beurs van New York ingestort... nadat spaarders 100 miljard dollar bij de bank hadden weggehaald. De First Republic Bank kwam vorige maand al in problemen... door het failliet gaan van onder meer de Silicon Valley Bank televisieaanbieders KPN, Vodafone Ziggo, T-Mobile en Delta... hebben samen de sportzender ESPN overboden om de eredivisie-rechten in handen te krijgen. Volgens de Telegraaf en VI zou het bod van de bedrijven de eredivisieclubs jaarlijks... ruim 200 miljoen euro opleveren. De bedrijven zouden hun bod gisteren hebben voorgelegd aan directeur Jan de Jong van Eredivisie CV... en de mediacommissie van de clubs. De gemeente Amsterdam mag de vervroegde sluitingstijden op de wallen aanhouden. Dat heeft de rechter bepaald. De raamprostitutie in het gebied moet sinds begin deze maand eerder stoppen om drie uur s'nachts. Cafés moeten om twee uur s'nachts sluiten. Amsterdam wil zo de drukte en overlast in de binnenstad tegengaan. Ondernemers en sekswerkers stapten naar de rechter. Ze vinden dat zij de dupe zijn van de nieuwe sluitingstijden. Maar de rechter zegt dat een veilig en leefbaar wallengebied voorop staat. Dan het weer. Het is een koude nacht. Tijdens opklaringen kan het gaan vriezen en is kans op mist.